Dik de Hark met het NOS-journaal. Gedeputeerde Bond van Noord-Holland en zijn voorganger Visser... zijn verschillende keren met de dood bedreigd. Dat gebeurde naar aanleiding van hun beleid rond het afschieten van ganzen. Vanwege de overlast die boeren en het luchtverkeer van de ganzen ondervinden... mogen de dieren van de provincie worden afgeschoten. Gedeputeerde Bond zegt dat hij wekelijks tientallen dreigmails krijgt. Oud-gedeputeerde Visser kreeg onder meer post... waarin zijn eigen begrafenis werd aangekondigd. Beide mannen hebben de bedreigingen gemeld bij de politie. De gemeente Amsterdam maakt een einde aan de prostitutie in 62 panden op de Wallen. Die beslissing maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan dat het leefklimaat in de binnenstad moet verbeteren. De helft van de panden is al, on panden is al ontrokken aan de prostitutiebranche, de rest volgt in het komende jaar. Het aantal bordeelramen wordt ermee verminderd van bijna 500 tot ongeveer 300. De gemeente verwacht het dat het terugdringen van de prostitutie ook vrouwenhandel en het witwassen van geld tegen zal gaan. In Groningen heeft een TBS'er afgelopen weekend geprobeerd te ontsnappen aan de Van Mestdag-kliniek door lakens aan elkaar te knopen. Hij had zichzelf sterk vermagerd, zodat hij door een klein ruitje paste. Met de aaneengeknoopte lakens kon hij vervolgens op de grond komen. Zijn poging om over de buitenmuur te klimmen mislukte. De instelling denkt dat een medegevangene alarm sloeg, waardoor de ontsnapping werd opgemerkt. De Groningse TBS-kliniek onderzoekt hoe de gevangene de mogelijkheid heeft gehad om te kunnen ontsnappen. De Duitse autofabrikant BMW en Audi hebben in januari van dit jaar veel meer auto's verkocht dan in januari vorig jaar. De verkoop van BMW, dat ook minis verkoopt, steeg met 28% naar 105.000. De verkoop van Audi steeg met 22% naar ruim 95.000. Voor Audi was het de beste januari maand ooit. Audi en BMW verkopen vooral luxe auto's. Het weer flinke zonnige periode, temperatuur rond 8 graden, vanavond en vannacht nevel en mist, met op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen eerst grijs en nevelig, in de middag schijnt de zon, vanaf donderdag regenachtig